Jelle Visser met het NOS-journaal. De Europese Unie wil de import van Russische olie aan het einde van het jaar beëindigen, meldt persbureau Bloomberg. In de tussentijd zou die import al flink verminderd moeten worden. Het gaat om een voorstel waar alle Europese lidstaten mee moeten instemmen. Een Fins onderzoeksinstituut meldde eerder dat de Europese Unie sinds de start van de Oekraïne-oorlog voor 44 miljard euro aan Russische olie, gas en kolen heeft ingeslagen. Het is nog altijd niet duidelijk of de Sunny Liger, dat is het schip met een lading Russische diesel, gaat aanmeren in de haven van Amsterdam. Havenmedewerkers weigeren de olietanker te lossen. Het schip ligt sinds gisteravond op zo'n 40 kilometer voor de kust van IJmuiden. De Oekraïense ambassadeur roept de Nederlandse regering op de olietanker weg te sturen... omdat Nederland geen plek moet worden voor schimmige Russische oliezaken. Juridisch gezien mag de Sunny gewoon laden en lossen in Nederland... omdat de olietanker vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden. Voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. Dat heeft zijn familie via Twitter bekendgemaakt. De Italiaans-Nederlandse zaakwaarnemer kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Raiola vertegenwoordigde een groot aantal topvoetballers... zoals Ibrahimovic, Lukaku en Matthijs de Ligt. Afgelopen maanden hebben Italiaanse media al meerdere malen bericht dat de voetbalmakelaar was overleden. Die berichten werden vervolgens door Raiola zelf ontkend. Mino Raiola was 54 jaar. Een Britse parlementariër van de conservatieve partij is opgestapt... omdat hij in het Britse lagerhuis stiekem porno zat te kijken op zijn mobiele telefoon. Neil Parish was al door de partij geschorst. Vrouwelijke parlementsleden hadden namelijk over hem geklaagd... en ook premier Johnson noemde het gedrag onacceptabel. Tegen de BBC noemde Parish het een moment van zwakte waar hij niet trots op was. En dan het weer. De laatste buitjes verdwijnen en het klaart op. Vanavond en vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Ook kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Morgenochtend start bewolkt. Smiddags laat ook de zon zich zien. Het blijft droog en het wordt morgen maximaal zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. me like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gone. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. Alarm told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees.